Twee uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Vier kleine kinderen uit Den Haag zijn door hun vader meegenomen naar Syrië. Hun moeder heeft hen vorige maand als vermist opgegeven. Het gaat om kinderen van 2, 3, 5 en 7 jaar. De vader haalde de kinderen onder valse voorwenselen op. Sindsdien zijn ze niet meer gezien. Volgens de politie is er wel contact met de vader. De Iraanse revolutionaire garde heeft zondag in de straat van Hormuz... een buitenlandse olietanker tot stoppen gedwongen schip zou gesmokkelde olie vervoeren. Onder welke vlag de tanker vaart en welke nationaliteit de twaalfkoppige bemanning heeft, is niet bekendgemaakt. Volgens Iran zond het schip zondag een noodsignaal uit en werd het toen naar Iraanse wateren gesleept. Daar zou zijn gebleken dat het 1 miljoen liter gesmokkelde olie aan boord had. Vervolgens werd het schip aan de ketting gelegd en is de bemanning gearresteerd. De Europese Commissie heeft de Amerikaanse chipmaker Qualcomm een boete van 242 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf heeft volgens Brussel misbruik gemaakt van zijn dominante positie op de markt. Tussen 2009 en 2011 was Qualcomm de grootste fabrikant van chips die telefoons en tablets verbinden met het internet. Het bedrijf verlaagde zijn prijzen zo sterk dat concurrenten daar niet tegenop konden. In januari kreeg Qualcomm ook al een boete van de Europese Commissie voor het misbruiken van zijn marktpositie. Toen moest de chipfabrikant bijna 1 miljard euro betalen. Chinese onderzoekers hebben methoden gevonden om de ziekmakende tijgermug gericht te bestrijden en misschien wel helemaal uit te roeien. De tijgermug, die ook in Nederland steeds vaker voorkomt, verspreidt onder meer knokkelkoorts. De onderzoekers slaagden erin mannetjes, die niet steken, te besmetten met een bacterie waardoor ze zich niet meer kunnen voortplanten. Daardoor stierf de tijgermug nagenoeg uit op twee Chinese eilanden. Het weer, de bewolking neemt toe en in de loop van de middag en avond volgen wat buien.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 So mothers be good to your daughters too. Boys, you can break. You find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. But boys will be gone without one. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits.